Walgemoet met het NWS Journaal. De Russische journalist Arkady Babchenko leeft nog. Gisteravond werd gemeld dat hij was doodgeschoten in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Maar vanmiddag gaf hij een persconferentie samen met de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Het hoofd van de Veiligheidsdienst zei dat de dood van Babchenko in scène was gezet... om personen op te sporen die hem daadwerkelijk willen vermoorden. De journalist, een uitgesproken tegenstander van president Poetin... bood zijn excuses aan voor wat zijn familie en vrienden... de afgelopen 24 uur hebben moeten doormaken. De Consumentenbond heeft opnieuw een rechtszaak verloren... over het updatebeleid van Samsung. De bond zegt dat klanten al jaren te weinig ondersteuning krijgen... bij updates van het besturingssysteem op Samsung-telefoons. Samsung garandeert updates tot twee jaar na introductie van een toestel. Maar de bond vindt dat te kort. Verder zouden klanten geen goede informatie krijgen over de risico's van onveilige telefoons. Maar net als in een kort geding in 2016 vindt de rechter niet bewezen dat Samsung tekortschiet. Duizenden leraren in Gelderland en Overijssel hebben vandaag niet voor de klas gestaan. Ze voerden actie voor meer loon en een lagere werkdruk. De acties zijn onderdeel van een estafettestaking in het basisonderwijs. Eerder staakten al leraren in andere provincies. In september gaan de stakingen verder in Zuid-Holland en Zeeland. Met een minuut stilte zijn in heel België de slachtoffers van de aanslag van gisteren in Luik herdacht. Daarbij kwamen twee agenten en een voorbijganger om het leven. Volgens Belgische justitie was er waarschijnlijk sprake van een terroristische daad. Onder meer omdat de acties van de dader lijken op een videooproep van IS... waarin wordt gevraagd om agenten aan te vallen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er trekken ook buien over het land, mogelijk met onweer en hagel. Vanavond verdwijnen die buien geleidelijk. Ook morgen eerst zon en in de middag weer stevige onweersbuien met mogelijk hagel en veel regen.